Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Leiders zeggen dat waakzaamheid geboden blijft. Israël is sceptisch en blijft erbij dat Iran in het geheim een atoombom ontwikkelt. Bij de aanval op een hotel in de hoofdstad van Burkina Faso is ook een Nederlander omgekomen. Volgens minister Koenders was de man van 67 in het land als vrijwilliger voor de non-profit organisatie PUM, die ondernemers steunt. Bij de aanslag op het hotel in Ouagadougou kwamen zeker 28 mensen om het leven, onder wie ook zes Canadezen, twee Fransen en twee Zwitsers. De verantwoordelijkheid is opgeëist door een tak van Al-Qaeda in de Maghreb. Islamitische staat heeft zeker 135 mensen geëxecuteerd in de Syrische stad Der al-Zor. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De moorden werden gepleegd in delen van de stad die officieel nog in handen zijn van de Syrische regering. Onder de slachtoffers zijn de regeringsgetrouwe strijders en hun families. Het observatorium zegt dat onder de doden zeker 80 strijders of militairen zijn, de rest zijn burgers. De popprijs 2015 is toegekend aan hip-hop collectief New Wave. 3FM-dj Giel Belen maakte de winnaar bekend op het Eurosonic Noorderslagfestival in Groningen. New Wave kwam vorig jaar bij elkaar op initiatief van een platenlabel. In februari vorig jaar namen de 17 jonge rappers, producers en artiesten op Schiermonnikoog in 10 dagen het album New Wave op. Van het album leverde het nummer Drank en Drugs van Ronnie Flex en Lil Kleine in de zomer een nummer 1 hit op. Het weer. Op de weg is er grote kans op gladheid door buien met sneeuw of natte sneeuw in combinatie met lichte vorst. In de loop van de nacht droog, overdag geregeld zon. Bij weinig wind wordt het 0 tot 3 graden.